Mark Hokker met het NOS Journaal. PVV'er Martin bekendgemaakt. Bij de spoorwegovergang worden extra waarschuwingsborden geplaatst. De overweg was alleen beveiligd met knipperlichten en niet met slagbomen of bellen. Artsen zonder grenzen tekent verzet aan bij het Europees Octrooibureau... tegen een patent voor een hepatitis C-medicijn. De Amerikaanse eigenaar rekent in Europa 55.000 euro voor een kuur van bijna 100 pillen. Maar volgens Artsen zonder Grenzen kost het maar 1 euro om een pil te produceren. Het middel is onder de merknaam Sovaldi op de markt. Vanwege de hoge prijs kunnen volgens de hulporganisatie miljoenen mensen geen gebruik maken van het medicijn. De oorspronkelijke zanger van de Britse soulgroep The Foundations, Clem Curtis, is overleden. Curtis werd in de jaren 60 de leadzanger en had in 67 een wereldwijde hit met Baby Now That I Found You. Een jaar later volgde Build Me Up Buttercup, maar Curtis was toen al weg vanwege meningsverschillen. M. Curtis werd in februari met gezondheidsproblemen opgenomen in een ziekenhuis. Hij was 76 jaar. Het weer vannacht helder, in het noordoosten kans op mist. Morgen eerst weer veel zon, later vanuit het zuiden bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is op de A4 Amsterdam-Den Haag de Schipholtunnel dicht na een brand eerder vanmiddag.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 En het eh, tweede uur staan onder andere op de rol The Last Samurai... een van de top soundtrack van Hans Zimmer. House on Haunted Hill van Don Davis. Belle et la van Pierre Oog Oudenat. Beauty and the Beast, Alan Menken. Bliss of Mr. Bloss, Mrs. Blossom eh, van Riz Ortolani. En The Boss Baby Last Samurai, muziek van Hans Zimmer. Spectres in the Fog. film The Last Samurai donderdag 30 maart op eh, vijf voor half twaalf op, eh, even kijken, SBS 9 te bewonderen. Avonturendrama met in de hoofdrollen Tom Cruise. Een Amerikaanse legerkapitein maakt in Japan kennis met de superieure normen en waarden van de samurai. Muziek van Hans Siemer en dat is best aardige muziek. Het is ook een mooie van deze cd. Een vier sterren cd, een vier sterren soundtrack zou ik bijna zeggen. Eh, veel Japanse klanken erin, veel Japanse instrumenten ook gebruikt. Dit is End. bijzondere soundtrack, eh, The Last Samurai. Eh, ik kijk even naar de, de, de, lengte van alle nummers op deze eh, cd. Ik zie toch dat het acht minuten, vier minuten, zes minuten, bijna zeven minuten, acht minuten. Allemaal vrij lange nummers. Er zijn nog één korte bij, Ronin. ik zit even te lezen op de cd. Ik zie dat eigenlijk eh, de orchestratie is van Hans Siemers. Die kennen we. Geoff Stanelli kennen we eigenlijk ook. Blake Neely kennen we ook. Trevor Morris. Dat zijn allemaal hele bekende mensen die zelf ook heel veel filmmuziek geschreven hebben. En die natuurlijk eh, bij Hans Siemer werken. Kortom, mooie cd. Film is aanstaande dinsdag 28 maart om half negen op uh, Veronica te bekijken. Duurt tot vijf over half twaalf. Zeker de moeite waard. Prachtig soundtrack, mooie film. Dus morgen genieten. Eh, kom ik bij een andere film. De film heet, even kijken hoe die film heet. Moet ik even op mijn lijstje kijken. House on Haunted Hill. Laten we daar maar wat van draaien. House on Haunted Hill is een eh, ja, thriller van eh, William Malone... met onder andere Famke Jansen. Eh, vijf vreemden belanden in een huis met een obscuur verleden. De gastheer biedt hen allen een miljoen dollar aan. Het enige wat ze daarvoor moeten doen is de nacht levend doorkomen. Iedereen weet zeker dat het een verzonnen verhaal is om een bank te maken. Eenmaal in huis gebeuren er rare dingen. Donderdag half twaalf op RTL 7. Dus dat is eh, eh, eh, griezelig geblazen. Dit is ZFM. FM. je luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is Auko. We draaien filmmuziek. En we zijn nu bezig met de soundtrack van The House on Haunted Hill. En daar zit klassiek in. we hebben natuurlijk een klassiek programma op ZFM. Maar af en toe een klassiek melodietje in het filmprogramma kan geen kwaad. Johannes Brahms, piano kwartet in G minor. mooi moment om even de filmladder te bekijken... wat er in eh, Zandvoort draait deze week. Ik zie even kijken eh, de Lego Batman film. Die kan je woensdag nog een keertje bekijken om half twee. En dan zie ik staan eh, Jackie. Die film die is dinsdagavond nog een keer om acht uur te bewonderen. En dan filmclub Simon van Kolm. Die woensdagavond half acht. En dat is een film waar we al vaak muziek uitgedraaid hebben. Manchester by the Sea. Dan zie ik een film, The Boss Baby. Ja, dat is leuk. Die komt eraan in het Circus Zandvoort. En die is te zien vanaf 13 april. Maar we hebben wel de muziek al. Dus van uh, uh, The Boss Baby. Muziek van Hans uh, eh, Siemerweer en Steve Mazzaro. Survival of the Fittest. The eh, Boss Baby, een eh, film van eh, een animatie en comedy... geregisseerd door Tom McGrath. En ik zie, het is, gaat verhaal... Als een oudere broer een missie onderneemt om de liefde van zijn ouders terug te winnen... ontdekt hij een geheim plan van de CEO van Papier Co dat de liefdesbalans in de wereld wil verpesten. Aan de basis van de plannen staat een baby die doet alsof hij zijn nieuwe broertje is. Samen met zijn echte nieuwe broertje moet die jongen de plannen een halt toeroepen. Animatiefilm, comedy. Als ik op de poster kijk doet hij mij een beetje die baby, the born leader staat er boven een beetje aan Arjen Lubach denken. De muziek die ik net hoorde, die is van Hans Siemer. Een beetje ratje toe van alles. Welcome to Baby Corp. al deze vrolijke klanken uit de film The Boss Baby, muziek Hans Zimmer. En ik zie dat deze er ook in zit. Echt een mooie, vind ik altijd zelf, in de uitvoering van Missy Hale. to the zover de Bosbaby. Dit is ZFM. En dit is CFM Cinema en we schakelen over naar de soundtrack van La Belle et la Bête. Het eerste nummertje. Il était une voix, une riche marchand. Pierre Adenau. mooie klank uit deze soundtrack. De film eh, een handelsman plukt bij een kasteel in het bos... een oogverblindende roos voor zijn lievelingsdochter Bel. Dat komt hem duur te staan als de kasteelheer, het beest... voor deze misdaad een leven ter compensatie eist. Bel offert zich op, maar leert langzamerhand de mens kennen achter het beest visueel spektakel in een wilderige barokke sprookjeswereld opgetrokken uit romantische schilderijen en vulva-vormige spiegels en bloedrode roze knoppen, die neerknopt op één grote ritueling ontmaagdingsdans. Nou, dat belooft wat toch? Mooie muziek. La Belle et la, belle et la Bête. Jean-Pierre uit film La Belle et la Bête. Film uit 2014 van Christophe Gans. En eh, ik draai nog geen nummer eruit. Ja, de, soundtrack is zeer de moeite waard. Ik heb de film nog niet gezien, dus ik denk dat ik hem ga bekijken. Want ik vond de soundtrack echt fantastisch. Dit is nummer Dark Waltz History. Een nummer van Brian Keane. was allemaal uit de soundtrack La Belle et la Bête. Aanstaande woensdag 29 maart om half negen op RTL 8 te bewonderen. En als ik het over The Beauty and the Beast heb... dan heb ik het over een film die aanstaande woensdag 29 maart in de bioscoop gaat draaien. Een fantasy en romantiek film duurt 123 minuten. Eh, Beauty and the Beast, een nieuwe Disney-productie. En ik ga er gewoon wat muziek uit draaien. Laat ik dat maar eens doen. Titelmuziek is van Alan Menken. Beauty and the Beast, film uit 2017. Belle, een mooie jonge, onafhankelijke vrouw... wordt gevangen genomen door een beest in zijn kasteel. Ondanks een beangstigend gevoel van onzekerheid... over wat haar te wachten staat... raakt ze bevriend met het betoverende personeel in het kasteel. Ze leert verder te kijken dan de afschuwelijke buitenkant van het beest... en ontdekt de vriendelijke ziel van een prins die binnenin hem schuilt. Ja, eh, dit verhaaltje hebben we wel vaker gezien, toch? Maar de soundtrack is mooi. Het zijn volgens mij twee cd's, ruim 50 nummers. Ik ga links en rechts wat draaien. Eh, dit is Every More eh, George, Josh I was the one who had it all. I was the master of my fate. I never needed anybody in my life. I learned the truth too late. I'll never shake away the pain. I close my eyes, but she's still there. I let her steal into my melancholy heart. It's more than I can bear. Now I know she'll never leave me, even as she runs away. She will still torment me, call me, hurt me, move me, come. waiting by an open door. I'll fool myself, she'll walk right in and be with me forevermore. I rage against the trials of love, I curse the fading of the light Though she's already flown so far beyond my reach, she's never out of sight. Now I know she'll never leave me, even as she fades from view, she will still inspire. fool myself shall walk right in. And as the long, long nights begin, I'll think of all that might have been waiting here Ja, de meningen over deze film lopen nogal uiteen. Maar er zijn toch wel veel mensen die hem erg mooi vinden. Na Sleeping Beauty 2014, Cinderella 2015, Jungle Book 2016... is 2017 het jaar van Beauty and the Beast. Prachtige decors, mooie kostuums, eh, mooi camerawerk, goed geluid... goede muziek, prachtige muziek, mooie rol van Emma Watson. Dus eh, genieten geblazen. We draaien gewoon nog wat muziek uit deze een eh, kraker. Emma Watson Bell. Every day, like the one before, little town full of little people, waking up to say, Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. There goes the baker with his tray, like always, the same old bread and rolls to sell every morning just the same since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, Belle. Good morning, Monsieur Jean. Have you lost something again? Well, I believe I have. The problem is, I, I can't remember what. <laughs> oh, well, I'm sure it'll come to me. Where are you off to? To return this book to Père Robert. It's about two lovers in fair Verona. Sounds boring. Look, there she goes, that's going strange, no question dazed and distracted, can't you tell? Give a part of any crowd, cause her head's up on some cloud. No denying she's a funny girl, that bell. Bonjour, good day, how is your family? Bonjour, good day, how is your wife? I need six eggs, that's too expensive. There must be it isn't the only bookworm in town. So, where did you run off to this week? Two cities in northern Italy. I didn't want to come back. Have you got any new places to go? I'm afraid not. But you may reread any of the old ones that you'd like. Your library makes our small corner of the world feel big. Bon voyage! There she goes, the girl is so peculiar. I wonder if she's feeling well. With a dreamy far-off look and a nose stuck in a book, what a puzzle to the rest of us is Belle. chapter three. Now it's no wonder that her name means beauty. Her looks have got no parallel. But behind that fair facade, I'm afraid she's rather odd. Very different from the rest of us. She's nothing like the rest of us. Yes, different from the rest of us is Look at her, LeFou my future wife. Belle is the most beautiful girl in the village. That makes her the best. But she's so well-read, and you're so athletically inclined. Yes. But ever since the war, I felt like I've been missing something. And she's the only girl that gives me that sense of... Mm, je ne sais quoi? I don't know what that means. Right from the moment when I met her, saw her, I said she's gorgeous and I fell. Here in town there's only she who is beautiful as me, so I'm making plans to woo and marry Belle. Look there he goes, isn't he dreamy? Monsieur Gaston, oh he's so cute! call this bacon? One lovely some cheese, ten yards, one pound. Excuse me, I'll get the knife. Please let me through. This bread the fish is stale. They smell. Madam's mistaken. Woman, you must be more than this provincial line. Just watch, I'm going to make Belmont. Beauty and the Beast. En eh, die is vanaf woensdag in de bioscoop te wonderen. De, en een soundtrack van 50 nummers. Dus daar kunnen we nog een keer wat uit draaien. Aardige muziek. Heel romantisch. Het is een Walt Disney eh, film, dus de muziek is altijd dik in orde. Eh, het loopt alweer tegen 11 uur, dus de hoogste tijd voor Philippe Hombie. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. We draaien filmmuziek. Oude films, nieuwe films. Ik had er nog een paar per rol staan, maar dat is niet gelukt. Ik had nog staan, en die ga ik de volgende keer wel draaien... twee prachtige films... Althans, de soundtracks zijn geweldig. Ik zei even kijken op mijn lijstje welke dat ook alweer waren. Oh ja, Bliss of Mrs. Blossom van Riz Ortolani. En die andere was Dingo van Michel Legrand en Maas Davis.